Zes uur. Walgemoet met het NWS Journaal. De Gasunie onderzoekt of de gaskraan in Groningen sneller dicht kan... door geplande maatregelen naar voren te halen. Zoals het plan om gas voor de export naar Duitsland uit andere velden te halen. De Tweede Kamer stemt vandaag over een motie om de Groningse gaswinning... zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub per jaar te brengen... waardoor de kans op aardbevingen veel kleiner wordt. Mogelijk hebben winkels van Albert Heijn, Ethos en Gal Gal... ook vandaag nog last van de landelijke pinstoring. De storing bij het Ahold-concern komt door een technisch probleem bij KPN... dat rond middernacht nog niet was opgelost. De problemen veroorzaakten gisteren lange wachtrijen voor de kassa's. Sommige winkels gingen dicht omdat er niet gepind kon worden. Na de Volkskrant-onthulling dat misdaadjournalist Bas van Hout... jarenlang informatie deelde met de geheime dienst... is hij meerdere keren bedreigd. Een voormalig drugshandelaar heeft zijn adres en telefoonnummer op internet gezet, zei Van Hout bij tv-programma Pauw. Daarop kreeg de journalist anonieme dreigtelefoontjes. Kim Jong-nam, de vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un... was een CIA-informant. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Op de dag van zijn dood zou hij nog een afspraak hebben gehad... met de Amerikaanse inlichtingendienst. Kim Jong-nam werd in 2017 in Maleisië gedood met een zenuwgas. Noord-Korea ontkent de opdrachtgever te zijn. Op het WK voetbal in Frankrijk heeft Canada de leiding genomen in groep E... waarin ook de oranje vrouwen zitten. Canada won gisteravond met 1-0 van Cameroen. Nederland speelt vanmiddag om 3 uur tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, de dag begint met veel bewolking en af en toe wat regen. Alleen in het zuiden is het vrijwel droog en schijnt soms de zon. In de middag wordt het op meer plekken nat.